Morgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgminister Agema en collega Heine van Financiën hebben hun ruzie over geld bijgelegd. De komende 10 jaar mag Agema jaarlijks 400 miljoen euro uitgeven... aan nieuwe technologieën en kunstmatige intelligentie in de zorg. De financiënminister wilde die 400 miljoen euro alleen voor twee jaar geven... en daarna opnieuw kijken wat er nodig is. Agema wilde het bedrag voor langere tijd hebben en dat lijkt nu dus gelukt. Ze hoopt met de zorgsector een akkoord te kunnen sluiten... over het betaalbaar houden van de zorg. Het aantal jongeren in de bijstand is begin dit jaar opnieuw gestegen. Volgens statistiekbureau CBS zijn er in het afgelopen kwartaal 3000 jongeren extra bijgekomen. Een stijging van 7% vergeleken met vorig jaar. Bijstand is financiële steun voor mensen die een te laag inkomen hebben om te kunnen leven. In alle leeftijdsgroepen is er een stijging te zien, maar bij de jongeren tot 27 jaar stijgt het het hardst. En weer of geen weer, zo klinkt het afgelopen dagen op de markt in Middelburg. Ja, ja, Abdullah, Allah, Janit, 55. Osama, Salem Khalil Ashrafa, 53. Een groep vrijwilligers leest sinds zondagochtend non-stop de namen voor... van alle slachtoffers in Gaza en die van de aanslag door Hamas op 7 oktober 2023. Volgens een van de initiatiefnemers is het geen demonstratie... maar zijn ze aan het getuigen. Getuigen, dat gaat aan de ene kant over dat het belangrijk is om te vertellen wat er gebeurt. En aan de andere kant, al deze mensen die slachtoffer zijn, die zijn onmenselijk behandeld. En daardoor verliezen ze hun menselijkheid. En door het getuigen, door hun namen en leeftijden voor te lezen, proberen wij weer iets van die menselijkheid als het ware terug te geven. Te benadrukken dat het mensen zijn zoals jij en ik. De organisatie verwachtte vanochtend klaar te zijn... maar de actie duurt langer dan verwacht. Ze gaan er nu vanuit morgenmiddag om 12 uur klaar te zijn. Krijg je het weer nog. Een grijze ochtend met van tijd tot tijd buien. In Limburg is er kans op een klap onweer. Vanmiddag is het vaker droog en is er ruimte voor de zon. Het wordt 15 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het eigenlijk alleen langzaam eh, bij Alkmaar op de N242 vanuit Heerhugowaard.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 Dat gebeurt wel eens, hè? Ja, dat gebeurt wel eens. Dat je met je verkeerde been uit bed stapt. Dan heb je een rot humeur en dat moet helemaal niet. Je moet gewoon vrolijk het ontbijt ingaan. En, eh, en dan geef ik u een klein beetje hulp op een manier van 36, 24, 36. Dan zult u vragen, wat hier staat nou? Dat ben de maten van mijn onderbroek. Nee hoor, dat, eh, dit is flauwekul. Dat ben de, de, de binnen de getallen waar de Shadows iets mee hadden. luister maar. 36, 24, 36. Thank you. ben naar het bed bent gestapt... je denkt van, ik moet mijn croissantje moet ik opvrolijken... dan uh, zing je gewoon je croissantje toe en dan zeg je van... Only you can make my hunger away. Only you. Well, I'm listening to Duffy today. Nou, dat is, dat is op zich al een hele mooie introductie van de dag, luisteraars. Geloof mij nou, wees vrolijk, wees blij, want nu kan het nog, nu kan het toch met al de narigheid op de wereld, mensen. Dan zeg ik 1, 2, 3. Daarbij word ik eh, van harte ondersteund door Len Barry. 1, 2, and with Len Barry met 1, 2, 3. 1, 2, 3 heb ik nog. Heb ik u zomaar leren tellen, hè? Op de vroege morgen. Van een meet to you. hold you and keep you by Je zal het niet geloven hoor, maar het is hem net hoor. Het is net King Cole. kwaliteit onderscheidt zich hoor. een eh, fenomenale zanger, Nat King Cole. hey, ik zie jouw gezicht opnieuw. hey, ik zie jouw gezicht opnieuw. Sunday afternoon for a picnic in the park. Later I play this tune and the little kids in the park. Mooi, hè? Voel, ook, hè? Mooi, hè? And now I live my life see your face Jones en Compane met de Sandico's. I See Your Face Again. En dat doet mij zo denken, luisteraars. Aan de jaren 60, toen ik als jochie van een jaar of 18 ging eh, met, mijn, eerste kevertje. Ik had een Volkswagen, een hè. BK0216 was het kenteken. Als u hem nog ergens tegen kon, breng hem maar met terug. Want ik mis hem zo. Die oude kever. Nee, maar dan ging ik mee naar Den Haag. Of naar Scheveningen. En dan gingen we naar casino in Scheveningen. Of we gingen naar de kust. En daar speelde, ja, je zal het niet geloven. Je gelooft het niet. Hans Vermeulen met zijn Sennico's. En dan zei hij altijd tegen mij... I see your face again. Leuk, hè? Die Hans. <laughs> Ja. Ik ging met mijn vriendinnetje Jessemin toen, hè? Nou, daar ga ik ook nog eventjes eh, een ode aan brengen. de Casuals. day Jasmine. Bezongen door de Casuals, luisteraars. Daar weet u dat ook weer. was een, eh, was een bandje, de Casuals. En uh, dat meisje heet Jasmine. Dat is een leuke naam, hè? Jasmine, ja. The Fortunes. word er meteen al vrolijk van. When I see that girl go walking by I know boy shouldn't cry Here it comes again That feeling, here it comes again When I see her look die komt er wel weer hoor. Dat gevoel. Het kan ook een leuk gevoel zijn, een prettig gevoel kan het ook zijn. Ik hoop graag wat gevoel te zijn. Helemaal niet als u luistert naar Duifzaag de Week door bij ZFM Zandvoort. Want dat is eh, nu het geval.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 Then I can tell you oh so easily. I could Cliff Richard en zijn Shadows. I could easily fall in love with you. Het is half tien, eh, uh, hard bijna. Eh, dat betekent een uh, stukje cabaret. Jawel. De meeste in Wat een weer, hè, de laatste tijd. Nou, nou. Zegt u dat wel, hè? Wat een weer. Non de pikkel. Je de boel. Ja, en mijn broer die woont in Canada. Oh, dan moet hij mijn neef ook kennen. Hoezo dan? Die woont er ook. Oh, Jawel, maar mijn broer die schreef mij een brief en die sprak... Het is in Canada zo heet, het is daar nu 39 graden cellotape. dat is knap plakkerig. Ja. Mijn schoonzus, die heeft ook altijd wat. Die had laatst eh, iets achter de elleboog. Ja. Een wondje. En eh, toen was ze bang dat het confectie zou worden. Ja, dat kan. Ja. Toen een halfjaartje geleden zegt ze, ik begin ook eens aan die pil. Nou, afijn, van de week sprak het. toen zegt ze, ik ben er maar mee gestopt hoor. Hij viel er telkens uit. Nou, mijn neef heeft ook een volkstuintje. Oh. Maar daar kan die wel mee zitten. Nee, hij werkt op het stadhuis als pendel. Oh. En had hij laatst aan iemand gevraagd... mag ik even uw stempel kussen? Oh, bah. Toen hebben ze hem overgeplaatst naar de staande afdeling. Kreeg hij last van zijn rug, hebben ze hem opgestuurd naar de orthopeut. Hebben ze runderfoto's van hem gemaakt. Ja, ja, runderfoto's, die ken ik wel. Ja. Dat zijn die zwart-wit gevlekte. Ja. Ja, je hebt ook roodbonte. Ja. En blaarkoppen. Ja. ja. En toen kreeg hij geadviseerd gezondheidsschandalen van dokter van der schul. Oh nee, ik bedoel dokter van der School. Nee, dat is die gepromoveerde visboer. Ja, oh, u bedoelt dokter van de schul van die steunzeulen. Jeu. Jeu. Daar lopen ze in de WW ook mee. Ja, daar word je niet meu op. Tja. Maar je krijgt er wel eubeunen van. Ja. ja, je hoort de laatste tijd ook veel van... Ehm, van dit waterpolio 17. Waterpolio, ja. Ja, ik heb namelijk... Dat slaat even als een plank op een pudding. Maar ik heb onlangs mijn bloed laten onderzoeken en meteen van boven. Oh, moest u toen eh, omgekeerd gaan liggen? Nee. Oh, dat hoefde niet. Nee, het ging met de stroom mee. Oh. Want je hoort namelijk nogal van een te hoog Coca-Cola gehalte. Ja, ja, het kan ook cassie of ja, sissie ja, gehalte. Ja, ja. want de kennis van mij die had de ziekte van Cassie wijlen. Oh. Daar, dat eh, was zo voetzie. Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Daar, daar gaat een hoop tijd in zitten. Ja, dat is waar. Ja. Maar toen hebben ze iets heel raars geconstateerd... namelijk trombone in mijn beenderwevengestel. Spiercellen. Trombone, dat ken ik wel. Dat piept zo, trombone. Ja, ja. Zo van... Papam, papam, papam. Zo'n uh, trombone. Zat dat in uw benen? Doet u dat nog eens? Zo, papom, pom, Of bedoelt u dat niet? Nee, nee, maar vertelt u eens van het auto-ongeluk. Of bent u met zo'n hoofd geboren? Ze hadden zich vergist in de nageboorte. Nee, maar eh, ik wou net aan u vragen of u een nieuwe bril op had, maar ik zie dat zijn uw neusgaten. Ben u eh, trouwens vanavond bij de Chinees geweest? Er zit nog een stukje kroephoek in uw haar. Nee, dat zijn mijn oh, oren. Oh ja, ik zie het al, ja. Leuk. Eh, maar fijn, u had trombone. Ja, als ik nou de trap opliep, dan hoorde je het volgende geluid. Dan hoorde je namelijk... hele lange trap. Ah. En als ik dan de trap afging, dan hoorde je... niets. Wat vreemd. Maar nou, kwam dat wel uit uw benen? Wat een wind, hè, de laatste tijd. Zo is mijn dochter onlangs 13 geworden. Oh, van harte nog, hoor. Dank ja, u, dank u weer. Maar dan worden ze lastig. Dan worden ze lastig als ze in de publiciteitsjaren komen. Ja. Ja, dat zie je Dan wou ze voor de verjaardag maar één ding, maar nogal prijzig. Hebben we een tijd in duplex gestaan. heeft ze later toch over iets dat voorgevallen gebeurd was... heeft ze toch de succes nog aangeboden... hebben we er oh. uiteindelijk toch maar op paardles gedaan. Goh, wat leuk! Ja. Goh, dan leert ze paard. Ja. Ja, ze heeft nou weer iets heel interessants geleerd. Een paard heeft op iedere hoek van zijn buik één been. Oh, krijgt ze dat op theorie? Ja. Ja, ja. Oh, oh. Ja. Op iedere hoek van zijn buik? Eén been. Ja, nou ja, goed. Ik bedoel, eh, een poot op zijn rug kan ook niet. Ja, het kan wel. Ja. Maar ja, dan is het geen been. Ja. waar luistert u nou naar? dat was Tineke Schouten in haar hele jonge jaren... samen met Herman Berkien, de Utrechtenaar. Met als een achterke. Hè? Kent u vast ook nog wel, die conferentie. Nou, we hebben er even gelachen. En lachen is goed voor de lever. En eh, muziek is ook goed voor je lever. En daar sta je niet alleen bij. de Bee Gees die willen ook niet alleen zijn. I don't wanna be alone. Zo heet het nummer hoor. Alone. The Bee Gees, I Don't Wanna Be Alone. Nou, luisteraars, nog een klein rukje hoor. Een heel klein rukje. Valt niet mee om de week door te zagen. Normaal niet als het een week is met regen en aardigheid. Maar het is me gelukt. Mr. Lionel Richie. Van zijn album Back to France. Running the Night. Zet de stoelen maar aan de kant. We kunnen zwingen door de kamer. Klap dat De man die beter gitaar speelt dan, eh, dan ik doe hoor. Sterker nog, speel helemaal geen gitaar. Hè? Dat heb nooit gedaan. Ik heb nooit gitaar gespeeld ook natuurlijk. Hè? Wel de, de, drums, dat heb ik wel gedaan, ja. Maar eh, dat neemt niet weg. I'll go where the music takes me. Je hoeft dat maar van mee hoor, van Charles. Laten we de week doorzagen. Ga ik gewoon mee waar de muziek mee heen voert. Ja, ja. Op die. I'll go where your music takes me. Where your rhythm makes me. battles, searching for a dream. People making plans. Well, I've got what I've been searching for claim Jimmy James. Laat je zwingen door de kamer. Even lekker rustig zitten. Dan gaan we even lekker rustig zitten. Misschien heb je net wel een bakje koffie voor jezelf ingeschonken. Helemaal gelijk. Cappuccino kan ook. Gewoon puur een kopje koffie met, uh, met koemelk. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Dat deed mijn moeder vroeger altijd met buisman en zo. En een uh, eh, handmatig de koffie op. schipje je buisman erbij en gewoon eh, gooi nou koeienmelk. En dan had je gewoon lekker bakkie hoor. Op de zondagochtend vooral. Ja, ik schiet helemaal vol. Dus ik ga nog weer aan denk. Luister, zak is een hele mooie voor u draaien. Echt een hele mooie. Dat je even kan relaxen in je, stoel. Dat je even op de, of op de bank. Dat je gewoon even lekker achterover gaat. Alan Jackson met Remember When. Herinner je de tijd van vroeger nog met je eerste liefje? Haal nou, de zakdoek maar vast tevoorschijn. Een zakdoek geschikt voor eh, honderd 100 tranen. Remember when I was young so were you. And time stood still. And love was all we knew. You were the first, so was I. danced to week to week, brought back the love we found. Jackson met Remember When. En een beetje een brok in de keel. ja ja, is een klein beetje een brok in de keel. Dat kan zomaar burger natuurlijk. Ik kijk op mijn klok, Hoe lang hebben we nog? 5 minuten 20. Nou, daar komt hij in. Smokey. A breathless drive on a downtown street. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies, run though we'd run, it still burned our eyes. Oh, yes, we may walk on the wild, wild side of life.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 Chris Norman, eh, dat was de zanger. En de groep heet Smokey. Nou, Chris die gaf zich ook wel uit als, uh, als Smokey, hoor. Nou, Wait for the Sun, dan ga ik ermee uit, luisteraars. Maar niet helemaal, dat ga ik niet meer redden. Want we hebben nog 1 minuut uh, eh, 40 seconden ongeveer. Dus ja, dat moeten we nu doen. Het zijn ballen en ballen. Ja, tot straks. tot na Niels' reclame dan maar weer. Hè? Ja. The streets, they are just begun.